Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western... per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. De regisseur raakte gewond. Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt... waar volgens entertainment site TMZ losse flodders in hadden moeten zitten. Wat er precies misging op de set in de Amerikaanse staat New Mexico is niet duidelijk. De cameravrouw van 42 overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De opnames van de western zijn voorlopig stilgelegd. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters waren voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Marokko is bereid om gestrande Nederlanders snel naar huis te laten gaan met commerciële vluchten. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor repatriëringsvluchten naar Nederland. Sinds gisteren geldt een vliegverbod tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid nam het besluit vanwege een mutatie van het coronavirus. Hoeveel vluchten er gaan en wanneer ze vertrekken, dat is nog niet bekend. En in de Europa League heeft PSV thuis met 2-1 verloren van AS Monaco. Voor de Monegasken scoorde Myron Boadou zijn eerste doelpunt in Franse dienst. De winnende treffer viel in de laatste minuut. Een treetje lager in de Conference League won AZ met 1-0 bij het Roemeense Cluj. Eerder op de avond pakten Feyenoord en Vitesse beide de volle winst in hun thuiswedstrijden. Feyenoord versloeg Union Berlin met 3-1 en Vitesse Tottenham Hotspur met 1-0. De Gelgedoom was voor het eerst in zeven jaar weer eens uitverkocht. Het weer in het midden en het noorden van het land wat buien. Ook waait het vooral daar stevig. Naast wolken en buien schijnt de zon vandaag regelmatig. Het wordt vrij fris met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. Er is een rijstrook dicht en het verkeer moet nog rekenen op 20 minuten vertraging daar.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 No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I'm want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard can't get a dollar out of me. No Cadillac, no firms you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch. I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a we could have it all. We could really spurge, girl, and tempt them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. can't get a dollar out of me. No Cadillac, no I'm a motherfucking I told you fools before, I stick with the tools. I keep a bin, some rims, and some jewels. I holla at a hoe Till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. she heard about me. Uh-huh. What a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business.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 Acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. Dat gebeurde met een oud wapen waar losse vlodders in hadden moeten zitten. Topdirigent Bernard Haitink is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang chefdirigent van het Concertgebouworkest. Haitink won veel internationale prijzen. Ruim twee jaar geleden trad hij voor het laatst op. En voor trainer José Mourinho was het een zure avond. Hij ging hard onderuit met AS Roma in Noorwegen. Bode Glimt, boven de Poolcirkel, won met maar liefst 6-1 van de B-ploeg uit Rome. Het weer naast wolken en buien schijnt de zon vandaag regelmatig. Het wordt vrij fris met een graad of 12. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. you at my Y quiero verte como tú te ves. Quiero verme como tú me ves.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 Oh, het is alsof mijn oren zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander berg al die pracht van het heelal. op mijn oren.